dat vooral de overheid wordt benadeeld. Het gaat dan vooral om belastingfraude en fraude in de zorg. De Fed begint in januari met het afbouwen van zijn steunprogramma voor de Amerikaanse economie. De centrale banken in de VS verlagen hun maandelijkse steunaankopen met 10 miljard dollar. Omdat het beter gaat met de Amerikaanse economie werd al maanden verwacht dat de steun zou worden afgebouwd. Voor het eerst heeft een Nederlandse vlieger een vlucht gemaakt in de JSF. Minister Hennis Plasgaard noemt het op Twitter een historisch moment. Major Vijgen van de Koninklijke Luchtmacht viel de eer ten deel de eerste vlucht te maken. dat gebeurde in Florida, waar het Nederlandse testteam voor de JSF wordt opgeleid. Het groot dicté der Nederlandse taal is gewonnen door de Vlaming Dirk Bosmans. Hij maakte in de tekst van Kees van Kooten 13 fouten. De deelnemers moesten voor het eerst niet alleen goed spellen... maar ook verkeerd gebruik van woorden en foute zinsconstructies onderstrepen. Bij de uitgenodigde prominenten won de Vlaamse dichteres Maud van Houwaard met 21 fouten. In de strijd om de KNVB-beker heeft Roda JC vanavond voor een verrassing gezorgd. De Limburgers plaatsten zich in hun eerste wedstrijd sinds het ontslag van trainer Ruud Brood... voor de kwartfinales door thuis met 3-1 van Vitesse te winnen. De amateurs van Kuik schakelden verrassend MVV uit. Na de wedstrijd werd het onrustig. Fans van MVV belaagden hun spelers. Ook in het centrum van Kuik waren ongeregeldheden. In de KNVB-beker won verder AZ na strafschoppen van Heerenveen... en won FC Utrecht bij Cambuur. Het weer vannacht gaat het regenen, wordt het tussen de 3 en 7 graden. Morgen trekt die regen weg en is er ruimte voor de zon. Wordt lokaal 10 graden, ook vrijdag is het grotendeels droog. In het weekend neemt de regenkans weer toe. Dit was het NOS Journal. Zandvoort, heeft, het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Zie. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Peaceful Radio. Welkom terug luisteraars bij Peaceful Radio Show 952 hier op ZFM Zandvoort. We gaan zo beginnen natuurlijk weer met een eh, kerstwerkje van Kerani. En wat mij betreft heeft zij echt het allermooiste kerstnummer van 2013 gemaakt. Wonderful Peace heet het. Een eh, hele mooie eh, clip zit erbij. Via YouTube natuurlijk kan je dat allemaal terugvinden. Wonderful Peace. En verder natuurlijk via peacefulradio.eu. Veel luisterplezier. despierto con la lluvia que golpea el ventanal. Hace frío, no me muero. you brought from above, for the hours of silent communion. Thank you for all that you gave me, my little love. Now be free. Thank you for your devotion. Thank you for the curious ballet of grace your unusual presence brought to me. Sometimes you'd watch me and see other realms. I saw them reflected and then I felt held. Day after day and then night after night. A long silent journey that ended in light. Thank you for your humor, for your calm and gentle constancy. Thank you for the things you helped to mend. Thank you for your rare vibration. Thank you for your company. Thank you for the angel that you sent. I journeyed in spirit to find your true name, to know where you've gone and the reason you came. To love you, then lose you, unraveled so fast. Many veils have been lifted by your sacrifice. You loved me, you loved me, you healed me, you loved me, you loved me. creation your form came to life from nature from mother from love and from light forming dissolving and shifting your shape you surrendered your soul to the kiss of the snake to the fire of creation you go once again there was no beginning nor is there an end there's a mortal dimension the eternal undoes i thank you and thank you and thank you my love my little love, my little love.